Correspondent Kiesja Hekster weet wat er nog meer besproken wordt. Behalve over het leveren van die troepen zal het vanmiddag ook gaan over het verhogen van de Europese defensieuitgaven. Want dat moet, willen we onafhankelijker kunnen worden als Europa van Amerika. En dat lijkt echt bittere noodzaak. De crisisoverleg is ook bedoeld om eenheid uit te stralen als EU. Nodig om een, een plek aan tafel te krijgen. Uiteindelijk bij die onderhandelingen waarbij Europa nu zo rukzichtloos aan de kant lijkt te worden gezet door de Amerikanen. Eenheid dus, maar nu al zijn er landen boos dat ze niet zijn uitgenodigd voor het overleg in Parijs. Dus ja, hoeveel eenheid eh, er uitgestraald gaat worden, dat moeten we nog eens even zien. Ook NAVO-baas Rutte is bij het gesprek in Parijs. Premier Schoof gaat rond 7 uur vanavond vertellen hoe de besprekingen zijn gegaan. De man die vorige week donderdag het Kamergebouw binnendrong met een steekwapen... wordt verdacht van voorbereiding van moord met een terroristisch oogmerk. Dat heeft het Openbaar Ministerie net bekendgemaakt. Daarnaast wordt hij verdacht van het bedreigen van iemand die in het gebouw werkt. Ook vertelt het OM iets meer over de achtergrond van de verdachte. De man is 18 jaar en komt uit Nijmegen. Hij blijft voorlopig vastzitten. En een bijzondere proef in Rotterdam. Om rattenoverlast tegen te gaan zetten ze daar nu fretten in. Koes. Goed zo. Dus die gaat het gat in van de ratten. Die jaagt de ratten naar buiten of hij maakt ze beneden dood. Hij is vier uurtjes bezig geweest en ik denk dat we tegen de 62 ratten hebben gevangen hier in de buurt. Er zitten misschien wel 6200. Dus het is natuurlijk een puntje van een ijsberg. Ja, al dus de rattenvanger en zegt tegen Hart van Nederland... dat de enige echte oplossing voor de rattenoverlast is om geen afval meer op straat te gooien. Het plan om ratten tegen te gaan met fretten wordt deze week besproken in de Rotterdamse gemeenteraad. Het weer, het is zonnig maar koud, al is het in het zuiden nog steeds een graadje of 4. Komende nacht vriest het weer van min 2 tot min 5 graden. Morgen opnieuw veel zon en ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Afrit Avenhoorn 8 kilometer met een kwartier vertraging. En de N99 Den Helder richting Den Oever.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 wordt verdacht van voorbereiding van moord met terroristisch oogmerk. Het gaat om een man van 18 uit Nijmegen, meldt het OM. In Parijs is het spoedoverleg tussen Europese regeringsleiders bezig. Ze praten over de toekomst van Oekraïne. Het overleg werd ingelast omdat de VS met Rusland gaat praten over een einde aan de oorlog. En er komt geen proces over het grootschalige misbruik in de katholieke kerk in België. De rechter zegt dat vervolging om allerlei redenen niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat daders zijn overleden. Het weer, vanavond helder. Het gaat overal weer vriezen.